of er niet harder moet worden ingegrepen. GroenLinks wil meer zekerheid voor flexwerkers en ZZP'ers. D66 wil steun voor de cultuur en de horeca. En waar het ook zeker over zal gaan is een motie van Geert Wilders om de salarissen in de zorg te verhogen. Die motie werd gisteren met een hele kleine meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer... doordat een ChristenUnie-lid een fout maakte bij het stemmen. Het kabinet doet trouwens niks met de motie. Ze zeggen dat er al veel extra geld naar de zorg gaat. En voor het debat is, in de, is de Tweede Kamer ook weer bijgepraat door de corona-experts. De baas van het RIVM zegt dat de besmettingscijfers over de komende dagen heel belangrijk zijn. We vinden het absoluut noodzakelijk dat die aantallen weer teruggaan. Juist om ook die zorgbelasting te kunnen terugbrengen. En ja, dan zitten we nu precies op het kantelpunt. De besmettingscijfers over de afgelopen dag worden over een kwartier bekend. Websites waar zwarte pieten en roetveegpieten te zien zijn... mogen geen Google-advertenties meer plaatsen. En ook op YouTube kunnen gebruikers geen geld meer verdienen met video's met Pieter erin. YouTube is onderdeel van Google. En het bedrijf noemt het een stap in de richting van gelijkheid. In Renkum in Gelderland zijn elektronische neuzen opgehangen. Het zijn kastjes die de geur gaan meten die van een papierfabriek komt. Omwonenden klagen al een hele tijd over een vreselijke geur. Het slaat op je tong. Je hebt het gevoel dat je een hele beslagen tong hebt. Je hebt, eh, tenminste ik heb daar heel veel last van, van brandende ogen. Ja, en het is gewoon stank. Ja, de dus stank kan dus tot gezondheidsklachten leiden. De gemeente gemeente probeert er dus iets aan te doen, maar volgens de bewoners een beetje laat. Jammer dat het nu is, want ja, nu krijg je de tijd dat de wind de andere kant op staat. En dan ruik je het wat minder. Het weer, soms zon, maar ook kans op een paar pittige buien. Het is een graad of 12. Morgen in de ochtend op de meeste plekken droog, maar in de middag wordt het opnieuw regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Horen, bij knooppunt Zaandam. De verbindingsweg dicht naar de A8 richting Amsterdam na een ongeluk. Het verkeer kan keren bij de af- en oprit Zaandijk.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 moet Stan langzamer gaan rijden... Danny te laat om Tess af te lossen? Kan Tess haar man niet op tijd oppikken? En missen Fenna's ouders de i-musical? Laat je hond niet uit bij het spoor. Het heeft meer gevolgen dan je denkt.